Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Amerikaanse gezondheidsautoriteiten adviseren om verder te prikken met het Janssen-vaccin. Volgens hen wegen de voordelen van het middel op tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Vorige week werd er in de VS een prikpauze met het vaccin ingelast... omdat een paar mensen na inenting ernstige bloedstollingsproblemen kregen. De Amerikaanse overheid neemt het advies van de gezondheidsautoriteiten zeer waarschijnlijk over. De Amerikaanse president Biden komt naar Europa. Op 11 juni gaat hij eerst naar een G7-top in Engeland en naar Brussel... voor een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie. Een dag later heeft Biden een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen... onder wie de Turkse president Erdogan. Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president sinds zijn aantreden in januari. Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider Volkov, bevestigt de Tweede Kamer na berichtgeving van de Volkskrant. De Kamerleden zijn verontwaardigd over het bedrog. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Het is niet duidelijk wie er achter het bedrog zit wetenschappers van de universiteit in Oxford hebben, eh, hebben een mogelijk malaria-vaccin ontwikkeld... dat voor bijna 80% effectief is. Dat zeggen ze in een studie die nog niet beoordeeld is door andere onderzoekers. 450 jonge kinderen uit Burkina Faso deden mee aan het onderzoek. Twee groepen kregen het vaccin, de derde kreeg iets anders. Bij de groep met de hoogste dosis van het vaccin bleek het voor 77% effectief. De onderzoekers beginnen nu aan de laatste fase die nodig is... voordat het vaccin op de markt kan verschijnen. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist en lichte vorst.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 op 106.9 CFFM Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo graag We staan bij elkaar en nu is het nog stil, maar kan het ook dus ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand toch iets kan, dus Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag. Maar morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag. Kan het ook dus ik het niks om is verstand is dat niemand nog iets kan, dus graag.